Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Reddingswerkers in de Nordica Vetso hebben een vrouw van 65 levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbeving van gisteren. Bij de beving, die een kracht had van 5,8 op de schaal van Richter, vielen tenminste 16 doden en raakten 350 mensen gewond. Eén persoon wordt nog vermist. De geredde vrouw was in de keuken op het moment van de aardbeving. Ze dankt haar leven aan een meubelstuk dat over haar heen viel en dat voorkwam dat ze bedolven werd onder de brokstukken van haar huis. De nieuwe beving, die volgde op een soort gelijke vorige week, heeft ertoe geleid dat in Noord-Italië nu 14.000 mensen dakloos zijn. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek helemaal of deels af te schaffen. Dat meldt de Volkskrant. De aanbeveling zou staan in een advies dat de komende dag bekend wordt gemaakt. Volgens Brussel zijn de hoge huizenprijzen in Nederland mede veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling van hypotheken. De hypotheekrenteaftrek zou moeten worden afgebouwd om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken af te schaffen. Alle 27 EU-landen krijgen de komende dag een advies van de Europese Commissie over hun economie en begroting. Poplegende Bob Dylan heeft van de Amerikaanse president Obama de Medal of Freedom gekregen. De hoogste onderscheiding die in de Verenigde Staten aan burgers kan worden uitgereikt. De president liet weten een groot fan te zijn van Dylan. Zanger van onder meer Blowing in the Wind en Like a Rolling Stone. Er is geen grotere reus in de geschiedenis van de Amerikaanse muziek, zei Obama. De 71-jarige zanger was een van de 13 mensen die tijdens een ceremonie in het Witte Huis de onderscheiding kreeg omgehangen. Anderen waren voormalig astronaut en senator John Glenn, schrijfster Toni Morrison, de voormalige Israëlische president Shimon Peres en ex-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af en is het overwegend droog. Minima liggen rond 7 graden. Overdag wolkenvelden, af en toe zon en een kleine kans op een bui. 15 graden op de Wadden, 21 graden in Limburg.